Ze worden direct in de oliestroom gespoten op anderhalve kilometer diepte. De olie moet daardoor afbreken in kleinere deeltjes, zodat geen dikke drap ontstaat waarin dieren kunnen stikken. Milieuactivisten zijn bang dat door de chemicaliën een soort chemische soep ontstaat die ecosystemen vernietigt. De omstreden middelen zijn bij wijze van proef al een paar keer op het wateroppervlak gespoten. Maar volgens deskundigen is het beter om de chemicaliën direct in de oliestroom te spuiten, omdat er dan minder van nodig is. In Hongarije is commotie ontstaan over de beëdiging van een extreemrechtse parlementariër leider van de nationalistische Jobbik-partij legde de eet af in het uniform van de verboden Hongaarse garde. Een paramilitaire groep die door Jobbik is opgericht om naar eigen zeggen de Hongaarse bevolking te beschermen tegen de Roma-minderheid. Het uniform lijkt op dat van de Hongaarse fascisten in de Tweede Wereldoorlog. De Amerikaanse televisieserie Law and Order wordt stopgezet. Het tv-netwerk NBC vindt dat er te weinig mensen naar kijken. Daarom wordt in Amerika over anderhalve week de laatste aflevering uitgezonden. In de hoogtijdagen trok Law Order meer dan 18 miljoen kijkers per aflevering. Nu is dat iets meer dan 7 miljoen. Volgens tv-critici was de misdaadserie vooral populair... omdat die losjes gebaseerd was op echte misdaden en gebeurtenissen. De tv-zender gaat wel door met afgeleide series... zoals Law Order Special Victims Unit. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog... De komende dag in het noorden een enkele bui.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 Ladies shaking it up, getting down. Fellas with the hands up. And you can tell this jam is straight off the hook tonight. And there ain't nobody in it looking to fight. Trying to mess things up, cause we all came here to party tonight. Party, party, everybody's out on the floor, yeah. Just party on, party on. party. Stand up, everybody, get up now, move your body. Straight up, we're having a party, cause I'll never go. our coats and make our way up to the door.